Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een recyclingbedrijf in Meppel woedt een grote brand. Vanwege de enorme rook zijn tien bewoners van nabijgelegen woonboten geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in de brandweerkazerne. De brandweer heeft grote moeite met het blussen van de vlammen. De brand woedt in meerdere stapels afval, waaronder een stapel met hout. Minister Wiebes gaat misschien een paar kolencentrales eerder sluiten dan gepland. In het debat over het terugdringen van de CO2-uitstoot... zei de minister dat hij daarna gaat kijken als blijkt dat Nederland er niet in slaagt... om de afspraken over terugdringing te halen. De afspraak is dat Nederland in 2020 een kwart minder CO2 uitstoot dan in 1990. Minister van Nieuwenhuizen blijft erbij dat het verbod van de stint terecht is. Ook al heeft een medewerker van een kinderdagverblijf... haar eerste verklaring over technische mankementen... aan de elektrische bakvries later genuanceerd. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ook na de tweede verklaring van de vrouw heeft geconcludeerd... dat er twijfel was over de veiligheid van de stint. Een rechter in Peru heeft bepaald dat oppositieleider Keiko Fujimori moet worden opgesloten in afwachting van een onderzoek naar corruptie binnen haar politieke partij. Dat onderzoek kan jaren duren. Fujimori wordt ervan beschuldigd dat ze een miljoen dollar aan steekpenningen van de Braziliaanse brouwer Odebrecht heeft ontvangen en beheerd. Fujimori zegt dat ze het slachtoffer is van een heksenjacht. In de Amerikaanse staat Arizona is een vrouw na een auto pas zes dagen later gevonden. Haar auto was van de weg geraakt en 15 meter naar beneden gevallen in woestijnachtig gebied. Daardoor was ze vanaf de weg niet meer te zien. Wegwerkers vonden haar toen ze bij toeval zagen dat het hek naast de weg kapot was. De vrouw was gewond en uitgedroogd, maar wel aanspreekbaar. Het weer. Eerst af en toe zon, later meer bewolking met mogelijk regen.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 We were three kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. You said. childhood hero will always be you, and no one else comes close. I thought you'd lead me when life's misleading. It's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face listen. Every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place home, a shelter from the storm. You said I had one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know.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 And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of way mm -hmm. I know you will still love me the same the It's all I own and all the places, no limitations.